Er is geprobeerd de zogeheten bodemverhuurconstructie toe te passen, maar volgens betrokkenen wilde Scheringa daar niet aan meewerken. Gisteravond liet de ABN AMRO 1300 kunstwerken uit Spanbroek weghalen die als onderpand dienden voor een lening. ABN AMRO wilde zo voorkomen dat de Belastingdienst beslag zou leggen op de collectie. Met de bodemverhuurconstructie, waarbij de schilderijen verhuurd worden aan een derde, had ABN AMRO dat doel ook kunnen bereiken. De kunst had dan in een museum kunnen blijven. De EU kan maar weinig waarnemers naar de tweede ronde van de Afghaanse presidentsverkiezingen sturen. EU-voorzitter Zweden zegt dat het onmogelijk is om op korte termijn veel mensen vrij te maken. De tweede ronde wordt op 7 november gehouden. De waarnemers moeten toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Om nieuwe fraude te voorkomen wil de VN dat de helft van de topfunctionarissen bij Afghaanse stembureaus wordt vervangen. Maar dat is volgens de Nederlandse EU-waarnemer Ans Zwerver onuitvoerbaar. VN-topman Ban Ki-moon zei vanochtend dat zo'n 200 districtscoördinatoren moeten worden vervangen. Volgens Zwerver is het in Afghanistan onmogelijk om binnen twee weken gekwalificeerde mensen te vinden. In New York is de Canadese acteur Joseph Wiseman overleden. Hij kreeg grote bekendheid door zijn rol van Dr. No in de gelijknamige James Bond film. Deze eerste Bondfilm uit 1962 was een wereldsucces. Wiseman begon zijn carrière als toneelacteur en speelde later in films en had veel gastrollen in tv-series. Joseph Wiseman was 91 jaar. In Leiden wordt vandaag geen huisvuil opgehaald. De vuilnismannen staken tegen de privatisering van hun dienst. Volgens Leiden levert de reorganisatie een jaarlijkse besparing op van bijna anderhalf miljoen euro. De actievoerders hebben tevergeefs om twee jaar uitstel gevraagd. In die tijd willen ze orde op zaken stellen omdat er volgens de vuilnismannen sprake is van slecht management en onderdachte reorganisaties. Het weer geregeld zon en een stevige oostelijke wind bij 11 tot 16 graden. Morgen enige tijd regen en wat minder wind.